1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Zeker tien partijen hebben interesse om de zorg in de failliete IJsselmeerziekenhuizen... voor een deel of helemaal over te nemen. Dat heeft minister Bruins gezegd... na overleg met onder meer de medische staf van de ziekenhuizen. Hij wilde er verder niet op ingaan. Eerst wil hij de voorstellen bestuderen. Woensdag laat Bruins weten met wie er verder wordt gepraat. De minister was verder minder stellig over het openhouden van de spoedeisende hulp... en acute verloskunde in Lelystad... Eerder zei hij dat die open moeten blijven. Maar gisteravond zei Bruins dat hij met de professionals overlegt wat echt haalbaar is. Rechtsextremisme en het geweld waarmee dat soms gepaard gaat... zet Nederland onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het rapport onderschrijft de conclusies van de inlichtingendienst AIVD vorige maand. Die signaleerde een lichte opleving van rechtsextremisme. De NCTV is niet bang voor georganiseerd extreemrechts geweld met veel slachtoffers. Wel maakt de NCTV zich zorgen over eenlingen of kleine groepen die snel radicaliseren. Dat kan worden aangejaagd door discussies over migranten, Zwarte Piet of het slavernijverleden. Raadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners krijgen met terugwerkende kracht een hogere vergoeding. Afhankelijk van het aantal inwoners kregen ze maximaal 618 euro per maand. Dat wordt 959 euro. Net zoveel als hun collega's in grotere gemeenten. Minister Ollongren trekt daar 10 miljoen euro voor uit. Ze wil zo het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijker maken. De Marokkaanse douane heeft in de haven van Tanger... bijna 500.000 ecstasypillen gevonden in een aanhangwagen uit Nederland. Drie mensen zijn aangehouden. De auto en aanhangwagen staan op naam van een Marokkaan die in Nederland woont. en zei dat hij meubels naar Marokko wilde brengen. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden kans op nevel of een mistbank.